Britse media zeggen dat een ruime meerderheid haar steunt. De parlementsleden konden stemmen tussen 7 en 9. May stemde zelf ook. Kort na negenen was ze weer terug in haar ambtswoning in Downing Street. Als May mag blijven, moeten haar partijgenoten minstens een jaar wachten... voor ze weer een vertrouwensstemming over haar kunnen houden. Vier Nederlandse islamitische organisaties hebben Kuwait om financiële steun gevraagd. Dat heeft minister Blok bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil meer inzicht in buitenlandse financiering van moskeeën en andere islamitische instellingen. De aanleiding was de onthulling in april dat zeker 30 islamitische organisaties in Nederland de afgelopen jaren financiering aanvroegen in golfstaten. De overheid hield die informatie geheim. De vier organisaties die steun willen van Kuwait zitten in Den Haag, Roermond en Amsterdam. Het onderzoek van TNO naar de stint is klaar... en het wordt morgenochtend om half negen gepresenteerd. De stint, de elektrische bolderkar die vaak werd gebruikt door kinderdagverblijven... mag na het dodelijke ongeluk in Os de weg niet meer op. Bij het ongeluk in september kwamen vier kinderen om het leven. In Tilburg en omgeving zijn weer rijdende ladingdieven actief. Rijdend op de snelweg proberen ze op een vrachtwagen te klimmen en spullen te stelen. Dat gebeurde vorig jaar zomer ook een paar keer. Toen werd een aantal Roemenen gearresteerd. Sinds vorige week zijn er weer drie meldingen van rijdende dieven binnengekomen, zeggen de politie en de transportsector. En ze verwachten niet dat het daarbij blijft. Dan is weer nog vanavond en vannacht. Kans op lichte vorst. Morgen en vrijdag zonnige perioden. In de nachten vriest het licht. In de middag wordt het een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Tussen app en vloed. slow doesn't show signs of stopping, and I brought me some coal for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how are will going out in the snow. But if you really hold me tight, all the way home I'll be. shoes of fun. Now the jingle hop I don't know whether tried. I kept my love for her.